this, this about to go You ready? Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Jack. Hey, we're Dimitri Vegas and like Mike. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Welkom op de dansvloer. Onze drukste weekenden van het jaar zijn weer aangebroken. En van Sinterklaas meteen door naar de kerstdagen. Eten, drinken en cadeaus. De drie ingrediënten van december. Ik zou zeggen, nog meer redenen om te dansen dus. Welkom bij Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Vanavond heb ik weer drie uur lang de allerbeste dance voor je. Met straks om 11 uur in onze hotmix Colin. Heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even wat weten in de gratis 538-app. Ik trap hem af met de Worldwide Warning van vorige week. Lucas en Steve, good times. me crazy, baby. You're Gonna Want Me. Kijk heel even in onze gratis app inbox. Hey Armin, ik ga morgen naar Thunderdome. Ja, ik hou normaal wel van een stevig potje rammen. Toch waardeer ik iets minder harde stijlen, dus ook meega. Dus ik luister vanavond weer naar jou, dat zegt Ruben. Nou, leuk om te horen. Fijn dat je er vanavond weer bij bent. En ook Susanne stuurt iets heel lief zo meteen naar Nachtcollege in eh, Leiden. Dit is een perfecte opwarmer, Armin. Veel plezier, Susanne. Welkom bij de pre-party van je zaterdagavond. Hier is Musik en Soleil. We talk about dreams, de Joris Vorn remix. body slide, slide, slide, slide. versie van The Sound of the Police, gemaakt door Don Diablo. Je hoort het hier in Dance Department. Heb je trouwens meegekregen dat Martin Garrix zijn grootste headline tour tot nu toe heeft aangekondigd? In de lente van 2026 gaat hij langs 16 grote steden in Noord- en Zuid-Amerika. Hij zegt zelf, dit is absoluut de grootste tour die ik ooit heb aangekondigd. Iets zegt mij dat er meer zit aan te komen van Martin Garrix. Ik heb bij hem in de studio gezeten en volgens mij gaat er een briljant album aankomen, maar dat weet ik dus niet zeker. We zijn trots dat de Amerikanen fan zijn natuurlijk van onze Martijn. Ik ben Armin van Buren. Straks muziek van Jamback, Tolman en Backstage Beauties in Dance Department. makeup. She's just like you and me, but she's. zaterdagavond. jorde Darius Sirossian en Holly Jazz met Gypsy Woman. 5 jaar Dance Department. Fans van techno opgenet in 2029 krijgt de geboorteplek van de techno zijn eigen Electronic Music Museum. Die plannen heeft de Amerikaanse stad Detroit aangekondigd. Ze trekken maar liefst 50 miljoen dollar uit voor dit museum. In 1980 ontstond de techno in deze stad, dus we zijn heel benieuwd naar het nieuwe museum. We heel even geduld dus. Verder dansen met Alan Fitzpatrick en Don't Stop in Dance Department. Cyrus D en On Off. Cyrus D is het eh, techno-alias van Eric Prits. En het alias van Afrojack maakte daarom weer een remix van. Capuchon en On Off. Heb ik het al in je agenda staan? Zaterdag 27 december. Onze jaarlijkse traditie. Het allerbeste van 2025 in onze jaarmix. Maar eerst tijd voor een nieuwe muziek van mezelf. Een eh, Rising Star remix van een van de tracks van mijn pianoalbum. Ja, bij sommige mensen uit de midlife crisis zich in een bijvrouw of een eh, nieuwe auto. Bij mij was het een pianoproject waarvoor ik voor één keer alle beats heb uitgezet. Dit is het eindresultaat. Sonic Samba, de Rising Star Remix. right by candlelight. I find insight, fundamental movement. Hmm. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. no lie, not even bread.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 Tot middernacht ben ik bij je, gegarandeerd met de allerbeste dance. Straks om 11 uur in onze hotmix. Colin! Ook dit er nieuwe muziek voor je van Mesto, Andrea Oliva en Ketama. En ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even weten via Instagram, at Dance Department Official. Stuur me een DM'tje. Tijd om de dansvloer te openen met Ilke Klein en Monkey Safari samen met Emily Roberts. Dit is Watching Over Me in Dance Department. dit. Van Andrea Oliva samen met Grigor en Surf Cold. Closure hoorde je in Dance Department. Kijk heel even in de 508 app inbox. Hey Armin, lekker deze muziek. Onderweg naar mijn nachtdienst. Dat zegt Lieke. En Ronald zegt hele week ziek geweest. Gelukkig nu weer energie om te dansen. Lekker Ronald. Nou, laten we dat maar snel doen dan. En je weet het, je kan altijd wat van je laten horen in de gratis 538-app. Zo meteen nog muziek voor je van James Hype en Mesto. Maar eerst Vintage Culture is terug. Wat is er een hype om die man, de Braziliaanse DJ, samen met Gaps. Dit is Lost in Dance Department. for the girl. James Hyde met zijn vriendin Tita Lau More of the Same. Ben benieuwd waar ze deze track samen bedacht hebben. In bed, in de keuken of in de studio? Tijd voor weer een worldwide warning voor je. Iets waar we met het hele team extra fan van zijn. Wij denken dat deze track, als het zomer was, de zomerhit was geweest onder de DJ's. Dus op dit moment eigenlijk bijna niemand die hem niet in zijn set heeft zitten. We kunnen niet om deze plaat heen. Ik ben heel benieuwd of jij er ook zo over denkt. Dit is Mesto en Caramel, de Worldwide Warning in Dance Department. 3A Dance Department. shit, light it up. And why you're up, everybody go to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hand, to go. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse. Move. niet zo zijn dat je hoofd niet heen en weer gaat bij deze plaat. Wat een vette remix is dit van Tony Romera. Hij remixte Fed Legrand en Mr. V back and forth. Je hoorde het in Dance Department. Wat zijn jouw persoonlijke hoogtepunten geweest dit jaar? Misschien ben je getrouwd, heb je een nieuw huis gekocht, kindje gekregen... of eindelijk die baan waar je al tijden van droomde. Misschien ben je de liefde van je leven tegengekomen. Hoe kijk jij terug op het jaar 2025? Ik ben heel benieuwd. Laat je hoogtepunten weten. In de gratis 538-app dan nemen we dat mee in de jaarmix van 2025. En die zenden we uit op zaterdagavond 27 december. Verder met Dance Department. Ik kreeg deze opgestuurd van Massano. Dit is Cash is King. plaat dit. Adam Bayer en Bart Skills, Your Mind, nieuwe versie gemaakt door Hunter. Ik zal eh, niet dezelfde grap maken als vorige week, goed? De rode loper ligt al uit. Straks, vriend van de show Colin komt langs voor de hotmix. Een uur lang een exclusieve set van hem. Eerst in Dance Department Ketema en It Gets Better, The Forever Remix. comatose